een Klomp met het NOS-journaal. Louis van Gaal leidt al geruime tijd aan prostaatkanker. Dat heeft de bondscoach van het Nederlands elftal bekendgemaakt... bij het RTL-programma Humberto. Volgens Van Gaal gaat het om een agressieve vorm van prostaatkanker. Hij is al meerdere keren bestraald. De bondscoach heeft de selectie er nooit iets over verteld. Hij was bang dat het hun keuze of daadkracht zou kunnen beïnvloeden, vertelde hij. Van is ondanks zijn ziekte wel van plan om eind dit jaar met Oranje naar het WK in Qatar te gaan. Rusland heeft bevestigd dat het raketaanvallen heeft uitgevoerd in de regio's Kiev en Mykolaiv. Daarbij is een controlecentrum op een luchtmachtbasis vernietigd, meldt het Russische ministerie van Defensie. Ook zouden brandstofdepots in een zuidelijke regio en in het noordwesten zijn bestookt. Het Westen zal het de komende dagen eens worden over extra sancties tegen Rusland, zegt de Duitse bondskanselier Scholz. In een verklaring tegenover journalisten veroordeelde hij de veronderstelde moordpartij door Russische militairen in de Oekraïnse stad Butsja. Ook de Britse premier Johnson kondigde nieuwe sancties aan tegen het Kremlin. Lokale autoriteiten in Butsja melden dat er 57 lichamen zijn gevonden in een haastig gegraven greppel achter een kerk. Volgens de burgemeester zijn meer dan 300 inwoners om het leven gebracht. De slachtoffers zouden kort voor het vertrek van de Russen zijn geëxecuteerd. Het VN-klimaatpanel IPCC komt morgen met een nieuw rapport. Nederlandse wetenschappers die eraan hebben meegeschreven... zeggen tegen de NOS dat het vooral gaat over de energietransitie... en andere oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. Aan bod komen bijvoorbeeld de kostenontwikkeling van wind- en zonne-energie... batterijen voor elektrische auto's, kernenergie en CO2-afvang en opslag. Het weer. Het is 0 tot 3 graden, maar vannacht stijgt de temperatuur weer wat. Morgen in het zuiden van Limburg nog droog. Verder vanuit het westen regen. Er staat veel wind en de maximumtemperatuur van circa 9 graden wordt in de vroege avond pas bereikt.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 Baby girl, you should already know it's H oh, light up the road, cause you gon' need help, try to study my bounce flow, flow. What's the difference? One you taking vein while the other you sniffing and still dope.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 Oh no, no, no. I be on my business, shawty. But you be on my mind, shawty. MLM, ulo mama, honey, uh, uh. Kiss me through the cellular, kiss me through the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me through the cellular, kiss me through the phone. Yeah, messing with my medulla, I can't talk alone. feel like? What it feel like? Like I know I see beat for real life, for real life. In my condo, eh, loving up your body in fast and slow mo.